Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Duitsland is vanochtend binnengevallen in tientallen gebouwen door het hele land. Die zijn van een islamitische organisatie die volgens Duitse veiligheidsdiensten banden heeft met Hezbollah en de regering van Iran. Dat zegt correspondent Charlotte Waaiers. Dat willen ze aanpakken, want ze zeggen ehm, die organisatie verspreidt bijvoorbeeld islamistische ehm, propaganda, ehm, antisemitische en anti-Israëlische propaganda eh, via moskeeën, eh, via de verenigingen die daar ook nog onder vallen en via hun mediakanalen. En daar moeten we tegen werken. Er waren invallen in 54 gebouwen in 7 deelstaten. Of er mensen zijn opgepakt, dat weten we niet. in delen van België houden ze vandaag hun hart vast. Er is de laatste tijd zoveel regen gevallen dat het water hartstikke hoog staat. En vandaag gaat het weer flink plensen. In dit plaatsje is het alle hens aan dek. En ook meneer de burgemeester staat zandzakken vol te scheppen. Het water is nog altijd niet weg, dus we houden rekening met heel wat straten die gaan onderstaan. Maar de grootste zorg zit natuurlijk in de mensen die binnen de winterdijk wonen. Want daar is die winterdijk aan het overlopen. En dat zal waarschijnlijk vandaag leiden tot eh, een paar huizen die onder water staan. De gouverneur van de regio zegt dat mensen alleen naar buiten moeten gaan als het echt nodig is. En de populairste DJ van de wereld is een keer niet een Nederlander. Gisteravond werd bekendgemaakt dat Fransman David Guetta de prijs dit jaar heeft gewonnen. Dat vierde hij met een DJ-set vanuit zijn cliché-huis op Ibiza... met cliché-uitzicht op de ondergaande zon boven zijn cliché-infinity pool. So today I wanted to celebrate with you and do something different. So I'm inviting you in my house here in Ibiza... enjoying sunset with you, sharing that vibe. Enjoy Ibiza! Ja, het is al de vierde keer dat hij won. Martin Garrix was dit keer de populairste Nederlander op plek 3. En ook Armin van Buren en Afrojack staan in de top 10. Het weer nog, in het noorden droog en best wat zon. In het zuiden grijs met buien. Later dan trekt het overal dicht en gaat het ook in het midden van het land een tijdje regenen. Het wordt vandaag een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen knopen De Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer met een kwartier vertraging.